Nieuws van 5 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De Volkskrant moet 1500 euro schadevergoeding betalen aan een man die op een foto op de voorpagina stond bij een bericht over verscherpte controles rond Schiphol. De man van Iraakse afkomst vond dat er ten onrechte een verband werd gelegd tussen hem en terreurdreiging. De rechter is het met hem eens dat zijn privacy te veel is geschonden. De Volkskrant ziet de uitspraak als een ernstige beperking van de persvrijheid. Minister Ascher heeft naar eigen zeggen een stevig gesprek gehad met vertegenwoordigers van Turks-Nederlandse organisaties. Het kabinet wil alleen nog met ze praten als ze nadrukkelijk afstand nemen van bedreigingen en intimidaties in de nasleep van de poging tot staatsgreep in Turkije. Volgens Ascher hebben de Turks-Nederlandse organisaties dat gedaan. Een zwakbegaafde man uit Vianen is veroordeeld tot vier jaar cel en tbs met dwangverpleging voor kindermisbruik en het maken en verspreiden van kinderporno. De man kwam in beeld door een melding uit de Verenigde Staten. Bij het verzenden van foto's waarop te zien was dat hij een baby misbruikte... had hij zijn volledige naam gebruikt. Het opknappen van de Gouden Koets gaat mogelijk 1,2 miljoen euro kosten en zeven jaar duren. Die inschatting maakt de stalmeester van de koning. Premier Rutte wilde tot nu toe niets zeggen over de kosten van de opknapbeurt. In de Tweede Kamer klonk verbazing over de ingrijpende renovatie van de Gouden Koets... terwijl het rijtuig maar één keer per jaar rijdt. Luchthaven Schiphol mag zich koninklijk noemen. Koning Willem-Alexander kende de eretitel vandaag toe aan de luchthaven, die dit jaar 100 jaar bestaat. Op het nieuwe logo van Schiphol staat voortaan een kroontje. Directeur Nijhuis van de luchthaven noemt het predicaat dan ook een bekroning van 100 jaar werk. Het weer, de zon schijnt volop, het is 29 tot 32 graden. Morgen is het nog steeds zeer warm, later op de dag komt er bewolking en mogelijk buien. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De meeste files staan rond Utrecht, Rotterdam en in het zuiden van het land. De files met de meeste vertraging in de Randstad staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Dorp 6 kilometer. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Hendrikido Ambacht en Sliedrecht. Ruim een uur vertraging na een ongeluk. Eén rijstrook is daar dicht. A15 Rot Gorkum richting Rotterdam voor Hardingsveld, Giesendam 3 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Knopen plein en Moordrecht een kwartier vertraging. A28 Amersfoort Zwolle tussen Amersfoort en Amersfoort Vathorst 20 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. A44 Amsterdam richting Den Haag van naar 3 kilometer. De N213 Monster richting Westerlee. Daar is de rijbaan dicht tussen Honselersdijk en Naaldwijk. Dat komt door een ongeluk. En op de N222 Rijswijk richting Naaldwijk. Bijna een half uur vertraging tussen Quinshul en Naaldwijk.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 珍惜。